De explosie was in een kolenmijn in het oosten van Tsjechië. Op zo'n 800 meter diepte ontplofte methaangas. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Minister Bruins wil dat in de zorg de gegevens over patiënten altijd digitaal worden uitgewisseld. Nu gebeurt dat vaak niet en daardoor worden onnodige fouten gemaakt, schrijft Bruins aan de Tweede Kamer. Ook moeten mensen volgens hem steeds opnieuw hun verhaal vertellen en worden onderzoeken onnodig herhaald. Bruins wil dat patiënten al hun gegevens digitaal kunnen inzien en beheren. Vanaf maart moeten kandidaten voor het rijexamen kunnen rijden met een navigatiesysteem, meldt de Telegraaf. Daarmee wil het CBR beter aansluiten op de dagelijkse praktijk. Lesauto's moeten al jaren een navigatiesysteem hebben... maar het gebruik ervan was tijdens examens nog niet verplicht. Omwonenden van de Markermeerdijk in Noord-Holland... stappen vandaag naar de Raad van State om verzwaring van de dijken tegen te houden. Ze vinden die te ingrijpend en onnodig. De Markermeerdijk tussen Amsterdam en Horen... heeft volgens de omwonenden monumentale waarde. Minister van Nieuwenhuizen zegt dat de verzwaring gewoon in februari kan beginnen. Umberto Tan wordt de presentator van RTL Voetbal. Het nieuwe tv-programma is de opvolger van Voetbal Inside... en is vanaf eind volgende maand te zien. RTL raakte het programma Voetbal Inside dit jaar kwijt aan Veronica... omdat Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp naar Talpa overstapten. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. Vanmiddag wordt het vaker droog en is er kans op wat zon, vooral in het zuidwesten van het land.